Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Ruim 1 op de drie Nederlanders liet zich testen op het coronavirus. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat tussen augustus vorig jaar en afgelopen april... zo'n 6,7 miljoen mensen een van de GGD-teststraten heeft bezocht. Vooral jongeren lieten zich vaak testen. Ouderen bleven achter. Onder mensen die werken in het onderwijs was het percentage testen het hoogst. En werknemers lieten zich vaker testen dan mensen met een bijstandsuitkering of een pensioen. Mensen die buiten de GGD om zijn getest zitten niet in de cijfers. De autopsie op het lichaam van Jurgen Konings moet duidelijk maken... hoe lang de militair in het bos heeft gelegen voor hij werd gevonden. De Belgische militair zou zichzelf van het leven hebben beroofd... maar het is niet duidelijk wanneer... Er werd wekenlang naar hem gezocht... vanwege bedreigingen aan het adres van coronadeskundigen. Gisteravond was er een waker voor Konings. Zo'n 150 sympathisanten van de extreemrechtse militair... gingen in een kolonne naar zijn huis. In Brazilië zijn op het strand bij Rio de Janeiro de half miljoen mensen herdacht die omkwamen in de coronacrisis. Dat deden de Brazilianen met 500 rode rozen. De herdenking is onderdeel van protest tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. Volgens de deelnemers heeft hij het virus onderschat... en heeft het land daardoor geen massavaccinaties... met grote gevolgen voor de economie. In de Portugese hoofdstad Lissabon en omgeving waren dit weekend beperkingen vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Om verspreiding te voorkomen waren er strenge regels voor de inwoners. De politie controleerde het verkeer en mensen mochten de regio alleen verlaten als ze daar een goede reden voor hadden.